Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vergoeding van een raadslid of statenlid van de SP... moet niet meer op de rekening van de SP worden gestort... schrijft minister Plasterk in een brief aan gemeenten en provincies. Het geld moet naar de SP'er zelf, zegt hij. SP'ers moeten hun vergoeding deels aan de partij afdragen... en dat betekent in de praktijk dat de overheden de vergoeding overmaken... aan het partijbureau van de SP, dat houdt een deel in en de rest wordt aan de SP'er gegeven. De gemeente Noordoostpolder weigerde hieraan mee te werken... en kreeg begin dit jaar gelijk van de rechter. In het noorden van Mexico zijn 14 mensen doodgeschoten bij een kliniek voor drugsverslaafden. Acht mensen raakten gewond. De aantal werd uitgevoerd door een groep gewapende mannen. Het noorden van Mexico heeft geregeld te maken met drugscriminaliteit. Daarbij worden ook afkikklinieken aangevallen. Meestal zijn de daders drugscriminelen die denken dat rivalen van andere benden zich daar verstoppen. Er komt een speciaal fonds voor de financiering van groeiende nieuwe bedrijven. Het Europees Investeringsfonds en het ministerie van Economische Zaken steken daar 100 miljoen euro in. Het fonds is bedoeld voor nieuwe bedrijven die meer dan 10 mensen in dienst hebben. In Nederland zijn er daar ruim 3000 van. Volgens minister Kamp hebben die bedrijven vaak moeite om investeerders te trekken. Het fonds moet hen helpen om financiering toch rond te krijgen. Naar verwachting zal ook het bedrijfsleven 100 miljoen euro bijdragen aan het fonds. Voor de derde nacht op rij zijn er auto's uitgebrand in Culemborg. De politie denkt dat het gaat om brandstichting. In het afgelopen half jaar gingen al ruim 60 auto's in vlammen op in Culemborg. Agenten surveilleren al een tijd zichtbaar en onzichtbaar... maar toch is het lastig om daders op heterdaad te betrappen. Het weer in de loop van de dag breekt vanuit het zuidoosten de zon door.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.